Mark Visser met het NOS-journaal. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Sinds 10 uur trekken er opnieuw onweersbuien met veel regen over het westen en midden van het land. De kans op wateroverlast is extra groot doordat er in de Randstad vannacht en vanochtend vroeg al veel regen is gevallen. Later op de dag kunnen ook in andere delen van het land stevige onweersbuien voorkomen. Verbond van Verzekeraars denkt dat het noodweer van vanochtend in de Randstad een schade heeft veroorzaakt van zo'n 20 miljoen euro. Het is een eerste voorzichtige schatting. Overgevloedige regenval veroorzaakt grote problemen voor Boymans van Beuningen in Rotterdam. Water in het museum is de kelders binnengestroomd en bedreigt depots met kunststukken en de zaal met archeologische gebruiksvoorwerpen. Water over, over, uit de overstroomde vijver van het museum zoekt zich een weg naar binnen omdat er dus meer regenopkomst is, is de grond verzadigd ook... en daardoor houdt de directie zijn hart vast. De man die gisteren in Utrecht op straat is doodgeschoten... was getuige in een liquidatiezaak. De man van 45 is de tweede getuige in de zaak, die is vermoord. Het gaat in een zaak tegen een criminele bende... die wordt verdacht van het voorbereiden van liquidaties... wapenbezit en drugshandel. Minister Ploemen wil het Nederlandse geld dat Artsen zonder Grenzen niet meer aanneemt... gebruiken voor noodhulp in de Iraakse stad Fallujah. Het gaat om een bedrag van 4,3 miljoen euro. Artsen zonder Grenzen liet eerder deze week weten geen Europees geld meer te willen. Volgens de organisatie voert de EU een schandelijk beleid door vluchtelingen in acute nood buiten de EU te weren. Het weer, stevige regen en onweersbuien dus, trekken van west naar noord. Komende uren ook wat zon en het is 25 tot 32 graden. Maar daarna opnieuw zware buien. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is vooral veel vertraging op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken 2 kilometer en 10 minuten oponthoud. A12 Den Haag-Utrecht bij knopen Lunette 4 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd. Er is één rijstrook dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd richting Den Haag bij Zevenhuizen op de A12.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 We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. En als je via het internet wil kijken en luisteren, dan moet tik je even in ZFM-live. Mijn naam is Bart van der Meer. gaan zo meteen beginnen met eh, T-Rex en Get It On. En daarna Back On My Feet Again van de Foundations. Veel plezier het komende uur. Foundations uit 1968 met... Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Zometeen kom je aan de beurt, uh, meneer Simmons. Eerst even afkondigen. Electric Warrior uit 1971. En nou krijgen we iets grappigs, want we krijgen Gene Simmons met Haunted House. Maar als je op Spotify Gene Simmons opzoekt, krijg je geen Haunted House. Wel onder de naam Ace Cannon. En dat is dan Gene Simmons, ja. I just moved in my new house today. hard, but I got squared away. Bell started ringing and chains rattled loud. I knew I'd moved in a haunted house. Still, I made up in my mind to stay. Nothing was gonna drive me away. When I seen something that gave me the creep one big eye and a two big feet. I stood right still and I did the freeze. To sound like a drum. Say you'll be here when the morning comes. gonna run me on. In my kitchen, my stove was a blazing hot. The coffee was a boiling in the pot. The grease had melted in my hand. I had a hunk of meat in my hand. From outer space, that said a I say that's hot, I begin to shout. He drank a hot coffee right from the spout. He ate the raw meat right from my hand. Drank a hot grease from the frying pan. He said to me, now you better run. don't be here when the morning comes. See, yes, I'll be here when the morning comes. I'll be right here and I ain't gonna run. I bought this house, now you know I... Ja, dat was hem dus, Ace Cannon. Maar nee hoor, het was echt Jane Simmons met Haunted House uit 1964. Dan gaan we naar de LP uh, eh, Single Man van uh, Elton John. Hij schreef die LP in 1978. En daarvoor eh, schreef hij ook een, eh, een track, een instrumentale track... met de titel Song for Guy. Dat wist hij eigenlijk nog niet op de dag dat hij hem schreef. Want de dag nadat hij die compositie had gemaakt... overleed een koerier van hem en zijn naam was Guy. A Song for Guy. sommige dingen gebeuren gewoon omdat je zit te spelen... terwijl je bezig bent met een programma. Helemaal niet goed. Dus eh, het einde van Song for Guy kwam niet helemaal uit de verf. Maar de bedoeling was goed. Elton John van het, album A Single Man. En het heette Song for Guy. En dan zijn we nu toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. 23 juni 1966. Vijf nieuwe binnenkomers, waarvan vier gewoon knijters werden. En de eerste knijter die komt binnen op 37. Herman's Hermits, This door Swings Both Ways. Everyone's life is bittersweet. It's a door that opens wide. And no man can call himself complete till he's seen it from both sides. op 37 uh, eh, This Door Swings Both Ways van Herman's Hermits. En één plaatsje hoger, een compositie van Mick and Keith eh, uitgevoerd door Chris Farlow. here's is Out of Time. you're still mine. You're out of touch, my baby, my old-fashioned baby. I said, baby. up your social world. You can't come back, be the first in line. Oh yeah, you're. op 36, Chris Farlow en Out of Time. En eh, dit is het enige waarvan je met zekerheid kunt zeggen... geen knijter geworden. Frank Highfield en No One Will Ever Know op 31. miss you, but me. Then no one will ever know the truth but me. Niks mis met de stem en ook niks mis met de muziek. Eh, maar dat gewoon niet de inhoud van sick Blues of I Remember You. No One Will Ever Know, nieuw op 21. Eh, die op 28 binnenkwam, dat werd wel weer een knijter. Georgie Fame en Get Away. the time is right, don't let it slip away. Instead of dreaming about tomorrow, you can live today if you get away. Getaway van Georgia Fame en zijn Blue Flames. Of was het solo? Nou, daar maken we ons niet heel... Wat zei je, Ruud? Met de Blue Flames, toch? Hè? Jawel. Goed, dat was hem dus, nummer 28. En dan de hoogste nieuwe. Die kwam binnen op 19. En dan is hij eh, per saldo natuurlijk. De klapper van de week. En dat zijn de Hollies op 18 met MUZIEK share my umbrella. bus stop, bus goes, she stays, love grows. Van het album Zeniata Mondata uit 1980 is dit een eh, instrumentaaltje van de police met de titel Behind My Camel. Een heerlijk nummer. En ik zie hem al zo door de woestijn <laughs> lopen achter een kameel aan. Echt niet. Oké, eh, we zijn toe aan de tip van Willem. En die grijpt weer heel even terug naar uh, verleden week. Verleden week donderdag was hij op de uitvaart van een oude vriend van ons. En daar werd gedraaid het nummer Chimes of Freedom van de Birds. Dat is voor deze week de tip van Willem. drifting, tolling for the searching ones on their speechless seeking trail. dit eh, I've Got a Rock and Roll Heart uit 1983. En dan gaan we naar 1976 en dat is dan weer iets heel anders. We gaan naar de disco. Tina Charles. dat is voor deze uitzending wel weer genoeg. Disco, Tina Charles en I Love To Love uit 1976. Eh, van de week zat ik een televisieserie te kijken. Een detective uit Engeland, George Gently. Ik ben een groot liefhebber van Engelse detectives. En in die aflevering kwam de naam Roger McGuff naar boven. Een jongetje van 12 had een boeken, boekje met gedichtjes. En een van ehm, degenen die daarin had geschreven was Roger McGuff. En dat zegt heel veel mensen niets. Maar die man was samen met de broer van Paul McCartney en John Gorman, Mike McCartney... Mm, was hij lid van de groep The Scaffold. En die hadden een paar hits, onder andere Lily the Pink. En die kennen de meeste mensen dan weer wel. Maar dit hebben ze ook gemaakt, The Scaffold. Do You Remember? trees of joy. In summer best, summer best, stood on tiptoe, on tiptoe to wave hello. just to get away from it all. Do, do, do, do, do you remember? Do, do, do, do, do you recall the day we went out into the country just to get away from it all? Roger McGuff and Mike McGear. en John Gorman. Want eh, Mike McCartney was... Oh, oh, oh, oh, oh, Daar heb je ze weer. Helemaal niet de bedoeling, man. Schijt toch eens eh, Mike McCartney die heeft eh, alleen zijn artiestennaam gebruikt in de scaffold. En dat was Mike McGear. En de scaffold was hier met Do You Remember? We gaan uh, vocaal afsluiten het eerste uur met Easy Beats. Een top 100 hit uit 1968. Ehm, ja, Hello, how are you? the neon light shine.